Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil toch dat ze blijft. Bergkamp mag ook doorgaan met het onderzoek naar de klachten tegen oud-Kamervoorzitter Ariep. Dat onderzoek zorgt al een tijd voor gedoe. Zo zouden er onder meer twijfels zijn over of het wel eerlijk gaat. Ariep zelf wist niks van het onderzoek en stapte onlangs op, net als een deel van het management van de Tweede Kamer. Twee jonge broers moeten de cel in vanwege de moord op een jongen van 15 in Middelburg. Die werd begin dit jaar door de broer 17 keer gestoken omdat hij nog 50 euro moest teruggeven. De oudste broer van 17 moet twee jaar de cel in plus tbs. De ander krijgt een iets lagere straf, zegt de rechter. De jongste veroordeelde broer was 15 op het moment dat het gebeurde. En 15-jarigen kunnen maximaal één jaar jeugddetentie krijgen. En in dit geval dus ook de pijmaatregel, dat is jeugd-tbs. Het jongere broertje van 16 kreeg dus de maximale jeugddetentie van 1 jaar en jeugd-TBS. Uit WhatsApp-berichten bleek dat hij al twee maanden bezig was met het idee om de jongen te doden... omdat hij nog 50 euro moest teruggeven aan de broers. In Amsterdam wordt een oud gebouw van de Hogeschool van Amsterdam... tijdelijk gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen. In het gebouw moeten zo'n 150 asielzoekers... en ongeveer 100 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak krijgen. Vanaf januari kunnen ze daar terecht. En steeds meer jonge mensen zijn ondernemer. Ze starten een eigen kledinglijn, een bakkerijtje of verdienen geld als bruidsfotograaf. Een paar jaar geleden waren er maar 17.000 ondernemers van maximaal 21 jaar oud. Nu zijn het er 50.000, zegt de KVK. En ze zien kansen, ze zien op social media inspirerende verhalen van succesvolle jonge ondernemers. En ze denken, nou ja, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Wie ook dacht, dat kan ik ook, is Isabel. Samen met Roosmarijn begon ze de naaierij. Een plek waar je hulp kunt krijgen bij het inkorten van een broek... of het vermaken van een jurkje. Ik denk dat je zelf gewoon voelt als iets gaat werken eigenlijk. Bij ons voelde het echt zo. Er was echt een soort van drive in ons dat we dachten, we moeten dit doen. En ook altijd alles op ons, wat er gebeurde, klopt ook gewoon. Het weer vanavond op veel plekken buien. Later vannacht wordt het weer droog. Morgenochtend in het noordoosten nog wat regen. Daarna een mix van zon en wolken. En het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files in de regio nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Een kapotte auto zorgt dat de twee reishokken zijn afgesloten. 10 minuten oponthoud.